ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits begint. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A2 is het een stukje drukker van Amsterdam naar Den Bosch...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 Is it wise enough to flow? From the head until my toes But somehow I don't really know all that I've been doing is without you Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And all in all, my mind keeps saying, This is not what I believe in. This is where it ends. And all in all, my mind's made up that is why it never stops Alone again Alone again ZFM. want your heart.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 Eerder zei de verdachte nog dat hij zich niets kon herinneren. Bij een grote internationale politieactie in 18 landen is naar schatting 1,2 miljard euro aan valse bankbiljetten en munten in beslag genomen. Criminelen verzonden de valse euro's, dollars, ponden en Zwitserse francs via de post. Volgens Europol kwam meer dan 90% van het in beslag genomen valse geld uit China. En de Chinese directeur van de Nijmeegse chipmaker Nixperia keert voorlopig niet terug bij het bedrijf. Ook moet er een uitgebreid onderzoek komen naar mogelijk wanbeleid.